4 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een nieuw systeem voor donorregistratie. Mensen die zich na herhaalde oproepen niet uitspreken worden automatisch geregistreerd als donor. Dat ja-tenzij systeem was door D66 voorgesteld. Het was lang onduidelijk of het voorstel het zou halen, maar bij een hoofdelijke stemming bleken 75 Kamerleden voor en 74 tegen. Zeven VVD'ers stemden voor. Van tevoren was aangegeven dat het voor de leden van die fractie een vrije keuze was. Na de Tweede Kamer moet ook de Eerste Kamer zich nog uitspreken over het nieuwe donorregistratiesysteem. Justitie heeft een werkstraf van 120 uur geëist tegen een brugwachter in Zaandam. Hij opende vorig jaar een brug toen er nog een vrouw met haar fiets op stond. De vrouw was de brug opgefietst en had de verkeerslichten over het hoofd gezien. Ze viel eraf en kwam om het leven. De brugwachter zei dat hij die dag druk was met telefoontjes over storingen. Ook was hij naar eigen zeggen nog niet gewend aan de nieuwe monitoren... waarop de verkeerssituatie op de brug te zien was. Bij een ongeval op het grootste cruiseschip ter wereld, de Harmony of the Seas, is een dode gevallen. Ook zijn vier mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in de haven van Marseille. De slachtoffers zijn allemaal bemanningsleden van het schip die in een reddingsboot zaten, waarschijnlijk voor een veiligheidsoefening. De boot raakte ter hoogte van het vijfde dek los en stortte naar beneden. Niet eerder was het in Nederland halverwege september zo warm als vandaag. Rond twee uur was het in de beeld 29,9 graden. Daarmee werd het oude record uit 1919 gebroken. Toen werd het die dag 29,6 graden. Het record voor de warmste septemberdag is niet gebroken. Dat blijft 5 september 1949. Toen werd het 32,6 graden. Het weer zonnig en droog, op veel plaatsen zo'n 30 graden. Vanavond blijft het nog een tijdje zomers warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 18. Morgen weinig verandering, pas later op de donderdag meer bewolking...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 Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beestenwaardenburg en 6. A4 richting Den Haag voor Hoek 5 kilometer na een ongeluk. Er is één reis ook dicht. Op de A8 Amsterdam richting Zaandam 4 kilometer bij Zaandijk. En op de A12 Den Haag richting Utrecht. Er staat 5 kilometer tussen Nieuwebrug en Harmelen. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum Gorkum. Tussen Hendrik Ido Almacht en Papendrecht een 4. En op de A27 Utrecht richting Gorkum. Daar staat tussen Kloop het Evelingen en Lexmond 3 kilometer.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 summer on you. And it's no good. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl birthday to you. follow It's friends in the bottle. It's Nicki full throttle. It's all, all. Swimming in the grotto. We winning in the lotto. We dipping in the of blue flow.